Goedemorgen, ik ben Dielke Tertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Mogelijk hebben we binnenkort voor elk uitje een negatieve coronatest nodig. Het kabinet overweegt zo'n negatieve test of een vaccinatiebewijs te verplichten... voor musea, dierentuinen en pretparken. Als die straks weer open mogen, meldt BNR. Vorig jaar, na de eerste lockdown, was iedereen welkom in pretpark of dierentuin. Eh, dat is in ieder geval nu voorbij, dat, dat wil het kabinet niet. Dus een precieze datum, ja, waarschijnlijk ergens komende maand. Nu zijn er al best wat proeven met toegangstesten bij tientallen attracties in het hele land. Mogelijk is de corona-check-app die daarbij wordt gebruikt een blijvertje. Als er een coronavaccin-hitlijst zou bestaan... dan stond het AstraZeneca-vaccin in ons land onderaan. 60-plussers kunnen het nog krijgen, maar 4 op de 10 ziet dat niet meer zitten, zeggen onderzoekers. Het is duidelijk dat het vaccin van AstraZeneca dat dat, eh, weinig populair is bij de Nederlanders. Er is een hele kleine kans dat je van het AstraZeneca-vaccin bloedproblemen krijgt. Meer dan 100.000 racefans langs het circuit van Zandvoort. Dat lijkt nog ver weg, maar de organisatie van de Formule 1 race rekent er wel op. Ze mikken op 104.000 toeschouwers, meldt het AD. De race staat gepland op 5 september. De Ramadan is begonnen. Dat betekent dat moslims over de hele wereld een maand lang overdag niet eten en drinken. Al is ook dat, door alle coronamaatregelen, anders dan anders. Naar moskee gaan, dat kan nu niet. En eh, bijvoorbeeld eh, naar de familie, eh, om samen te eten, dat kan ook niet. Want je moet voor tien uur gewoon thuis zijn. Ja, dat is best wel moeilijk, ja. Dus zit er niks anders op? Gewoon thuis eten, denk ik, en thuis blijven. Facetimen. Bellen we z'n allen. Ja, bellen met z'n allen, ja. ja. Ik denk gewoon aan tafel zitten en zodra je klaar bent, gewoon elkaar bellen van ja, hoe was het eten? De ramadan duurt tot 12 mei. Het weer flink wat zon en een gaat op 9. In het binnenland kan wel af en toe een buitje vallen.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 I got to bag it up. I like the way you work it. me tell you how it goes. Herbs the worst, spins the verb. Levels it curves so frequent to are Rolling with the fatness, you don't even know what the half is.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 Gucci. Don't stop. Doja. Caro. that, that, that, that's my shit you Just keep it 100 when I throw these hundreds I hope that, your ass gon' know what to my, do my way, do it like that and I repeat Don't be scared, ain't afraid Just like that, come my way my shit, my way Do it like that and I repeat Don't be scared, ain't afraid Just like that, come my way Gucci we in Rome, I'm a model Gucci man and Doja Cat, call me Gato.